ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag gaat het vandaag over de vraag hoe nu verder. Na de val van het kabinet is het aan de Tweede Kamer om te bepalen... welke onderwerpen het demissionaire kabinet wel en niet mag behandelen. Dat debat begint om kwart over tien. Intussen lijkt het erop dat de verkiezingscampagne is begonnen. Gisteravond mochten veel politieke bobo's aanschuiven in talkshows. Europa heeft echt, eh, staat voor grote uitdagingen, dan loop je niet weg. Mensen uh, willen graag een huis eh, waar ze, dat ze kunnen betalen. Ze willen graag een baan waar ze mee rond kunnen komen. Ik denk dat wij nu eh, anderhalf jaar een andere koers varen die geloofwaardiger is. Ehm, en ook een politieke stijl laten zien die iets laat zien, denk ik, wat Nederland nodig heeft. Je hoorde demissionair minister Heijnen, Frans Timmermans van GroenLinks PvdA en CDA-leider Bontebal. Er is nog geen datum voor de verkiezingen, maar waarschijnlijk wordt het ergens in het najaar. Drie mannen in El Salvador zijn veroordeeld voor de moord op vier Nederlandse journalisten in 1982. De vier waren daar toen om verslag te doen van een bloedige burgeroorlog... toen ze werden vermoord door het leger. Een oud-minister, toenmalig politiechef en militair... zijn veroordeeld tot 15 jaar cel. Ze zijn inmiddels 85, 91 en 93 jaar oud. Er wordt vandaag geen noodhulp uitgedeeld in Gaza. De omstreden organisatie die dat de laatste tijd doet... wil in gesprek met, de Israël met het Israëlische leger over de veiligheid bij de uitdeelpunten. Zeker 100 mensen zijn er doodgeschoten door Israël... terwijl ze eten en andere spullen kwamen halen. En twee Belgische TikTokkers hebben zichzelf 27 uur opgesloten op de wc. Ze waren zonder kaartje naar binnen geslopen in het stadion van de finale van de Champions League. Met gele hesjes konden ze de dag voor de wedstrijd zo doorlopen. Ze hadden out-of-order bordjes gemaakt en plakten die op de wc-deuren. Daarna kon het grote wachten beginnen en met resultaat... 27 uur Erg comfortabel was het niet. De lichten bleven dag en nacht branden en ze konden niet liggen. Dus slapen lukte nauwelijks. Het is niet voor het eerst dat de twee ergens binnenkomen zonder kaartje. Eerder deden ze het ook al bij Tomorrowland en Pukkelpop krijg je het weer nog. Het is grijs met af en toe regen of motregen. Vanmiddag is het op een enkele bui na droog en zijn er ook opklaringen met zon.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 Wat premier Schoof betreft komen belangrijke zaken als het stikstofbeleid, veiligheid, het woningtekort en migratie niet stil te liggen. Demonstranten houden nog altijd een pand van de Universiteit Utrecht bezet. Sinds gisteren bezetten pro-Palestina-demonstranten de faculteit Geesteswetenschappen aan het Janskerkhof. Ze willen dat de universiteit alle banden verbreekt met Israëlische organisaties. President Trump heeft de importheffingen op buitenland staal en aluminium verhoogd van 25 naar 50 procent. De nieuwe heffingen gaan vanmorgen in. Het weer, eerst bewolkt en regenachtig, later zonnig bij 18 graden.